Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse orkaancentrum heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor het Caribisch gebied. Daar heeft storm Barrel zich ontwikkeld tot een orkaan... met windsnelheden tot 120 km per uur. de verwachting is dat de storm nog krachtiger zal worden. Vermoedelijk bereikt Barrel morgenavond het Caribisch gebied. De precieze route is nog niet duidelijk, maar ook de Nederlandse eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast. Frankrijk mag vandaag stemmen voor een nieuw parlement. Drie weken geleden won de rechtsradicale partij van Marine Le Pen verpletterend de Europese verkiezingen. Meteen daarna besloot president Macron om nieuwe landelijke verkiezingen uit te schrijven. De parlementsverkiezingen verlopen in Frankrijk in twee rondes. Vandaag is de eerste, volgende week is de tweede ronde. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeven mensen omgekomen door een Russische raketaanval. Volgens Oekraïne werden er twee raketten op de stad Vilniansk afgevuurd... waardoor woningen en een winkel beschadigd raakten. Onder de zeven slachtoffers zijn twee kinderen. Ook raakten 31 anderen gewond. De Oekraïense president Zelensky herhaalde na de aanval zijn oproep aan bondgenoten... om meer wapens en betere luchtverdediging naar Oekraïne te sturen. In Aken is vanochtend de eerste drielandentrein trein vertrokken. Vanaf vandaag is het mogelijk om te reizen tussen Maastricht, Heerlen, het Duitse Aken en het Belgische Luik zonder over te stappen. De trein zou eigenlijk drie weken geleden al gaan rijden... maar onweer veroorzaakte schade op het traject tussen Vizé en IJsde. Bovendien moest het spoor beter worden beschermd tegen mogelijke overstromingen. De drielandentrein moet het voor inwoners van de grensregio makkelijker maken... om naar werk, school of andere bestemmingen te reizen. Het weer. In de oostelijke helft van het land trekt de regen vanochtend weg. Elders is het droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 22 graden.